Lot Lewin met het NOS Journaal. De politie heeft de middag. Een 38-jarige man uit Dordrecht werd tijdens het bevrijdingsfeest op straat doodgeschoten. De verdachten gingen er vandoor in meerdere auto's. Een van die auto's verloor een bumper met kentekenplaat. En op basis van dat kenteken is de politie de verdachte op het spoor gekomen. Verschillende maatschappelijke organisaties, zoals de Ouderenbond, zijn kwaad dat de meeste gemeenten niet hun hele budget hebben uitgegeven aan de zorg. Eerder vandaag werd bekend dat er zeker 310 miljoen euro op de plank is blijven liggen. Het is geld dat gemeenten kregen voor onder meer woningaanpassingen, begeleiding of huishoudelijke hulp. Staatssecretaris Van Rijn vraagt de gemeente nu om zelf na te gaan of ze niet te zuinig zijn geweest met het zorggeld. Bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Syrië zijn volgens activisten tientallen doden gevallen. Het vluchtelingenkamp ligt in de buurt van de grens met Turkije. Het is nog onbekend wie de luchtaanval heeft uitgevoerd. Voor zover bekend hebben van de groepen die in Syrië vechten... alleen Syrië, Rusland en de coalitie van westerse landen vliegtuigen. De bevrijdingsfestivals in Nederland hebben een recordaantal van ruim 1 miljoen bezoekers getrokken. De drukte kwam onder meer vanwege het mooie weer en omdat het een vrije dag was vanwege hemelvaart. En onbekenden hebben vernielingen aangericht in een kapel in Tegelen. Volgens de Limburgse zender L1 zijn er spullen op het altaar vernield... en zijn er Arabische leuzen en hakenkruizen op diverse voorwerpen gekalkt. De politie kan het bericht niet bevestigen. En dan nog het weer. Het is vannacht vrij helder met een graad of 8.